De Haagse club won thuis met 5-1. Ook Vitesse heeft een belangrijke overwinning geboekt door met 2-0 te winnen van VVV Venlo. Daarmee is het gevaar van degradatie voor Vitesse minder groot geworden. Dan het weer, vannacht overwegend bewolkt en minima op of iets onder het vriespunt.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 Well, alright. Dub time. problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.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 Opstandelingen zeggen dat ze twee aanvalsgolven hebben afgeslagen en dat ze de stad nog steeds in handen hebben. Bij de gevechten zouden zeker 30 doden zijn gevallen en honderden mensen zouden gewond zijn geraakt. In Jemen is het te gevaarlijk geworden voor Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle reizen naar Jemen... en heeft de Nederlanders die daar zijn het advies gegeven het land te verlaten. Aanleiding zijn de politieke onrust in het land... en de demonstraties tegen het bewind van president Saleh. Er gold al een groot risico op aanslagen en ontvoeringen. Als in Frankrijk nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden... dan zou de leider van het extreemrechtse Front National Marine Le Pen winnen. In een peiling van het blad La Parisienne zou ze 23% scoren. 2 procentpunt meer dan president Sarkozy en de socialistische kandidaten Aubry. Marine Le Pen is de opvolgster van haar vader Jean-Marie. De Franse presidentsverkiezingen zijn volgend jaar. Betogers hebben in Egypte een aantal kantoren van de Veiligheidsdienst bestormd. Medewerkers zouden documenten aan het vernietigen zijn... waaruit moet blijken dat oud-president Mubarak zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechten schendingen. Het tijdelijke militaire bewind in Egypte heeft aangekondigd... dat er een onderzoek komt naar het mogelijk vernietigen van bewijsmateriaal. De Poolse politie zegt dat ze een van de grootste illegale sigarettenfabrieken in Europa heeft ontmanteld. In de fabriek bij Warschau werden...